Kees met het NOS-journaal. De motie van wantrouwen in te dienen tegen minister Leers, dat zei Kamerlid Dibi in Nieuwsuur. Aanleiding is de commotie die is ontstaan over een interview van Leers over de Angolese asielzoeker Mauro. Leers sprak eerder deze week in de Angolese hoofdstad Luanda, journalist van Trouw over de kwestie. In de opname van het gesprek lijkt Leers te suggereren dat Mauro na zijn studie hoe dan ook terug moet naar Angola. Dibi wil dat Leers in de Tweede Kamer uitleg erover komt geven... Volgens Dibi heeft Leers mogelijk gelogen toen hij afgelopen dag een verklaring liet uitgaan over het interview. Een motie van wantrouwen is volgens hem een optie. Burgemeester Eenhoorn van Alfa aan de Rijn is onaangenaam verrast door de kritiek van PvdA-kamerlid Marcouch. Die zei dat slachtoffers van de schietpartij vorig jaar in winkelcentrum Ridderhof zich in de steek gelaten voelen. Eenhoorn spreekt tegen dat er nauwelijks nazorg is geweest. Tristan van der Vlis schoot bijna een jaar geleden zes mensen dood in het winkelcentrum en pleegde daarna zelfmoord. Aan boord van het cruiseschip dat bij de Filipijnen in problemen is geraakt zitten zes Nederlanders. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Volgens de Filipijnse kustwacht zijn alle passagiers ongedeerd. Door een brand zijn de motoren van het schip zwaar beschadigd. Het cruiseschip is op weg naar een haven in Maleisië. Feyenoord heeft vanavond in de eredivisie gewonnen van NAC. Het werd in de Kuip 3-1. PSV versloeg in Eindhoven VVV met 2-0. Toivonen miste 20 minuten voor tijd een strafschop voor PSV. FC Groningen verloor thuis met 3-1 van Heerenveen. En FC Twente tegen Rode JC werd 2-0, waardoor Twente op de ranglijst nog maar twee punten is verwijderd van AZ, dat morgen in actie komt.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 Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up, tell your crew to run. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blew up too, I'm the one to you day. I'm the new ship, blue, young Rapunzel. Who are you, bitch, too lunch? I'll ruin you, cunt. I'm a up bust. You bitch, you get your cut and touch your crew up too. pop. You playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you?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 No chance. You and me. You'll never be. And don't it make you sad? damage Just so I guess I be leaving. The done, so I guess I be leaving. The done, so I guess I be leaving. Don't have to say what you did.